Zes uur. Michel Koenen met het NOS-journaal. De Spaanse wielrenner Cobo moet alsnog zijn winst in de Vuelta van 2011 inleveren. De Internationale Wielerunie heeft al zijn resultaten tussen 2009 en 2011 geschrapt vanwege doping. En door de disqualificatie van de inmiddels gestopte 38-jarige Cobo... heeft Chris Froome met terugwerkende kracht de Ronde van Spanje van 2011 gewonnen. En Bakke Mollema die schuift door naar de derde plek. Cartoonist Ruben Oppenheimer krijgt 8.500 euro schadevergoeding van de SP. De partij die gebruikte een cartoon van hem in het veelbesproken SP-campagnefilmpje voor de Europese verkiezingen. daarin was iemand te zien die sprekend leek op eurocommissaris Frans Timmermans. Hij trok onder meer het toilet door met een Rutte-trekpop. Die was gemaakt van een cartoon van Oppenheimer. Er was geen toestemming voor gevraagd en de cartoonist die spande daarop een rechtszaak aan. Een Nederlands schip heeft vanochtend de bemanning gered... van een van de twee olietankers die in brand stonden in de Golf van Oman. En de mogelijke oorzaak van de brand die is nog altijd onduidelijk. mogelijk zijn de tankers aangevallen. De 21 bemanningsleden zijn van boord gehaald... en overgebracht naar een Amerikaans marineschip. En Boris Johnson gaat aan kop om de Britse premier mee op te volgen... blijkt na de eerste ronde van een interne partijverkiezing. Minister Jeremy Hunt van Buitenlandse Zaken die eindigde als tweede... minister Michael Gove van Milieu als derde. En van de tien kandidaten die zich hadden gemeld om leider van de conservatieve partij te worden... zijn er drie uitgeschakeld. De definitieve opvolger van May die wordt waarschijnlijk eind juli gekozen. Het weer nog af en toe zon. Lokaal nog een onweersbui met soms veel regen. Vanavond eh, wordt het geleidelijk droog. Vannacht misschien wat buien. Ook morgen plaatselijk wat regen, maar smiddags droog en regelmatig zon. Het wordt dan 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Het is een van de drukste avondspitsen van het jaar, maar we zijn gelukkig wel op de terugweg. 36 files nog in Noord-Holland. Dit zijn de uitschieters. De A9 Alkmaar-Diemen na een ongeluk bij Weesp. Ruim een half uur vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Op de A27 Almere-Utrecht bij knooppunt Rijnsweert nog 20 minuten erbij. De N197, dat is de weg Heemskerk naar Beverwijk. Tussen Wijk aan Zee en de A22 ruim een half uur vertraging.